De Amerikanen spreken daarom van een herpositionering en geen echte terugtrekking. Rusland zei vandaag na overleg in Turkije dat het zijn militaire activiteiten bij de steden Kiev en Chernihiv drastisch zal verminderen. In een buitenwijk van Tel Aviv zijn vijf mensen doodgeschoten. Ook de schutter zelf is doodgeschoten. Volgens Israëlische media was het een Palestijn van 27. Het is nog niet duidelijk of de dader alleen handelde. De politie zoekt naar meer verdachten. Het is de derde aanslag in een week in Israël. Premier Bennett spreekt van een golf van moorddadig Arabisch terrorisme... en zegt dat hij hard zal ingrijpen. Een bedrijf in Denemarken neemt een grote Nederlandse podcast-uitgever over. Het gaat om Dag en Nacht, dat sinds 2015 bestaat. Volgens het bedrijf wordt er elke maand 8 miljoen keer een podcast beluisterd. Bij Dag en Nacht zijn podcasts te horen als Alle Geschiedenis Ooit... de politieke podcast Betrouwbare Bronnen... en de Wie is de Mol podcast Trust Nobody. Welk bedrag het Deense bedrijf Podimo voor de overname betaald is onbekend. Het bedrijf begint volgende maand een eigen platform in Nederland... Voor een deel van het aanbod zal betaald moeten worden. Portugal en Polen hebben zich geplaatst voor het eindtoernooi van het WK voetbal in Qatar. De Portugezen wonnen thuis het play-off duel van Noord-Macedonië met 2-0. Het play-off duel tussen Polen en Zweden werd ook 2-0. In Amsterdam was er een oefenduel tussen Nederland en Duitsland. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het enige Nederlandse doelpunt werd gemaakt door Steven Bergwijn. Het weer vannacht zijn er wolkenvelden en kan het wat regenen. In opklaringen daalt de temperatuur tot net iets boven het vriespunt.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 Maar ik focus op mijn meisje. Zij dansen op de maat. Maar hou maar in de gaten al een tijdje. Maar wie zijn die boys om de heen? Misschien moet ik een dankje voor de kopen. kopen. Misschien moet ik de wat loslaten.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 With the sun shining down on me, I put my hands up into the light, I was walking down the street. Concentrating, I'm feeling right. With the sun shining down on me, I put my hands up into the light. now do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm that cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears are blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. I come when I lose my mind. Four in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms.